start. Jobboot met het NOS Journaal. Partijen in de Tweede Kamer willen dat minister Koenders actie onderneemt... tegen de blokkade van de website van de NOS en de NOS-app in Turkije. Ze vinden dat hij contact moet opnemen met zijn Turkse collega... om de blokkade zo snel mogelijk op te heffen. Gisteren werd duidelijk dat mensen die de NOS-site of app willen bezoeken... een foutmelding krijgen. Het zou te maken hebben met beelden die de NOS online heeft staan... van de moord op de Russische ambassadeur afgelopen maandag. De rechter legt Nederlanders met een niet-westerse achtergrond vaker een gevangenisstraf op. Autochtonen krijgen vaker een boete of een werkstraf. Dat staat in een rapport van de Raad voor de Rechtspraak. Volgens de Raad worden daders met een migratieachtergrond eerder tot een gevangenisstraf veroordeeld, omdat ze vaker gestraft worden voor een zwaar misdrijf. In de cabine van de vrachtwagen die maandagavond werd gebruikt bij de aanslag op een kerstmarkt in Berlijn zijn inderdaad de vingerafdrukken van terreurverdachte Anis Amri gevonden. Het bericht is bevestigd door de Duitse minister van Binnenlandse Zaken de Magère. Volgens hem zijn er meer aanwijzingen dat de Tunesiër de dader is. Bondskanselier Merkel heeft het werk van de recherche geprezen. Ze sprak de hoop uit dat de dader snel wordt opgepakt. Justitie heeft een beloning van 100.000 euro uitgeloofd voor tips over zijn verblijfplaats. De politie heeft na een achtervolging 475 kilo cocaïne in beslag genomen in Spijkenisse. Buurtbewoners zagen op een bedrijventerrein in Ellevoetsluis iets dat op een diefstal leek en belden de politie. Daarna sloegen zes of zeven mannen op de vlucht richting Spijkenisse. Na een achtervolging zijn vier mensen aangehouden. De grote lading cocaïne, die in een van de vluchtauto's zat, is vernietigd. En in Spanje is de grote prijs van de kerstloterij voor een belangrijk deel gevallen in een arme wijk. Ongeveer 1650 inwoners van de wijk in Madrid hadden een lot met het winnende nummer gekocht. De winnaars krijgen per persoon 400.000 euro. Het weer vanavond en vannacht op steeds meer plaatsen opklaringen. Het blijft droog, wel kans op misbanken. Ook morgen droog en geregeld zon. Het wordt dan 5 tot 8 graden. In de avond wind en kans op regen.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 Welkom terug. Met nu ZFM. ZFM Jong Zandvoort. Welkom terug bij het tweede uur van CFM Jong Zandvoort. Even Je hoort nu Gary Vondek. Even in the freezing cold. And I'll be there. This Christmas. You, when the flakes were falling. December's always been so lonely. Underneath the mistletoe. I know that I wasn't always. it's true when the flakes were falling. This year I won't let you down, cause now it's you and me underneath the Christmas tree. I've been working all year, I've been out.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 Op het Raadhuisplein eh, staat nog steeds de ijsbaan. En zal daar tot en met 8 januari blijven staan. Overigens zal morgen zal er daar eh, live uitzending gedaan worden. Daar kom ik zo nog even op terug. Wil je ook het ultieme kerstgevoel ervaren? Start de kerstdagen dan goed en kom op kerstavond gezellig meezingen. Om 8 uur met de wapenzangers en papa Luigi komt alle tezamen en zing mee. Op zaterdag 24 december om 9 uur met de traditionele samenzang op het Kerkplein. Dit jaar met een live optreden van Annelies de Bruin en Friends. Dus kom in de kerststemming en zing gezellig mee. Dan kom ik nog heel even gauw terug eh, op het eh, gevalletje van de uitzending eh, bij de ijsbaan. Om 12 uur, dan hebben we het over uh, morgen natuurlijk. Vrijdag 21... Uh, eh, sorry hoor, ik ben even in de war. 23 december. Met om 12 uur CFM lunch met Dolly Tepierik tot 2 uur. En om 2 uur begint de Euro Breakdown met Maurice Mulder tot 5 uur. En daarna zal Hans was naar Zandvoort rijdt door. En dan vanaf uh, eh, 9 uur, uh, 7 uur zal Jonas van CFM Beachmasters presenteren vrijdag daarop, op 30 december, zal vanaf 12 uur de Euro, Eurohit te horen zijn. De top 100 van 2016. Tot 5 uur zal Maurice Mulder dit presenteren. Vanaf 5 uur zal Hans naar weer Zandvoort draait door presenteren. En vanaf 7 uur, ja, dan ga ik mijn programma presenteren tot en met 9 uur. En zal dus de dag afsluiten. Ik zou zeggen dus... Eh, Kom gezellig langs op de ijsbaan. We zijn te horen op 106.9. Dus ook blijf gewoon te luisteren op de radio. Luister nou Winter Wonderland van Joe Williams. In the lane snow is glistening.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 Daarvoor Baby. Het is alweer eh, half acht. Zo zit er alweer anderhalf uur op. En het is eh, tijd voor de top 5 films. Op nummer 5 staat deze week Sing voor 6 jaar en ouder. Deze is nieuw in de top 5 en ook gelijk de snelste stijger. Op nummer 4 staat Fantastic Beast en Where to Find Them. Voor 9 jaar en ouder, deze is 2 plekken gezakt. Dan gaan we verder naar eh, nummer 3. En dat is Office Christmas Party. Voor 12 jaar en ouder, één plek gestegen. Dan gaan we verder naar nummer 2. Daar staat Soof 2. 6 jaar en ouder, één plek gestegen. En dan op nummer 1 staat deze week. Bleef op dezelfde plek, 16 jaar en ouder. Rogue One, A Star Wars Story. Ja, zijn jullie wel nog een beetje wakker? Mooi, dan ga ik jullie nu wakker maken als jullie niet wakker waren. En anders geniet lekker van en ga lekker los op Army van Buren en beneden sucker, there is no other. I'm the one and only dominator. I'm the one and only dominator. I'm bigger and bolder and rougher and tougher. In other words, sucker, there is no other. I'm the one and only dominator. I'm the one and only dominator.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 We gaan nog één nummertje draaien. Dat is Gerard Joling met Waiting for Christmas. En dan spreek ik jullie volgende week weer. En op donderdag en op vrijdag natuurlijk op de ijsbaan. Dan zijn we vrijdag dus 30 december de hele dag live op de ijsbaan. En ik zal draaien tussen 7 eh, en 9 uur s avonds. And I'm seeing the leaves changing color, and they are making me wonder if you keep warm today. Over and over again, I keep holding you close in my memory. Winter and Wonderland, baby, I'll see you there. allemaal fijne dagen.